Door wind en stuifsneeuw ontstaan er sneeuwduinen. Ook verkeer in de rest van het land moet voorzichtig zijn. Wegen zijn glad door sneeuw en ijzel. De Nederlandse spoorwegen reden vannacht in delen van het land met lege treinen om zo de wissels sneeuwvrij te houden. Busmaatschappij Cubus zal vandaag alle bussen in Groningen, Drenthe en Friesland laten rijden, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging. In Rotterdam is vannacht een auto van de Botlekbrug gereden en in de Oude Maas gevallen. Een brugwachter zag hoe de auto met hoge snelheid door de gesloten slagbomen reed en in het water viel. Het is onwaarschijnlijk dat inzittenden het hebben overleefd. Hoeveel mensen in de auto zaten is nog onbekend. Duikers hebben uren te vergeefs naar de auto gezocht. In de loop van de dag wordt de bergingsoperatie hervat met een sonarboot. In het noordoosten van Duitsland staan enkele honderden mensen al uren vast met hun auto. Ze zijn ingesneeuwd op de snelweg A20 in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. De weg is tussen de plaatsen Gutskov en Jarmen geblokkeerd door geschaarde vrachtwagens. Hulpdiensten kunnen nauwelijks bij de auto's komen die soms tot aan de ramen zijn ingesneeuwd. De politie krijgt veel telefoontjes van automobilisten die willen weten wanneer ze worden bevrijd uit hun benarde positie. Bijna 100.000 inwoners van de Bollestreek hebben gisteravond vier uur zonder stroom gezeten. Dat kwam door een storing. Netbeheerder Tennet verhielp het probleem vrijwel overal om even voor middernacht. Maar op sommige plaatsen, zoals in de wijk Elsbroek in Hillegom, hadden bewoners aan het begin van de nacht nog altijd geen licht en verwarming. De storing ontstond in een hoogspanningsstation in Sassenheim. De oorzaak is nog niet bekend. Het weer. Van tijd tot tijd sneeuw. staat een stevige noordoostenwind en plaatselijk kunnen sneeuwduinen ontstaan. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Heel veel mensen dachten in eerste instantie dat het geschreven was door niemand minder dan uh, Willie Nelson. Maar nee, het is geschreven door de producer van deze Hank Williams, Fred Rose. En hij heeft er eh, hier wat eh, eer mee gekregen. Henk Williams Jr., het is eh, januari, 1 januari 2010, is het 57 jaar geleden dat die man is overleden. Hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten. De laatste jaren van de, van de jaren 40 was hij zeer bekend en is eh, al heel vroeg in de... In in de jaren 50 gestorven. 1 januari 1953 is deze Henk Williams overleden. Na zeggen zat hij dronken achter in de auto en eh, is hij daar overleden. Of het waar is, het is nooit helemaal echt bewezen. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. Maar in dit uur alleen maar muziek van die grote Hank Williams senior. I wonder so aimless my life. like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. country trail band met uh, lead focus van eh, Wim Pauls terug te vinden op een cd die zij noemen Country Gospel Classics. En daar kan natuurlijk I Saw The Light niet op ontbreken. Een aantal popartiesten hebben ook muziek opgenomen van die Hank Williams senior.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 eigen versie hoor, van deze Nora Jones met haar piano. Cold Cold Heart, ik zei al geschreven dus door Hank Williams. Nou, dat hoef ik niet meer te blijven herhalen, want al deze muziek is geschreven door die Hank Williams. Hè? Ook van Tim O'Brien. Now I'm waiting. In 2001 verscheen deze cd van Tim O'Brien en Daryl Scott. Real Time, zo noemt ze de cd. En daar stond op Weary eh, Blues from Waiting. Tom Petty, You're Gonna Change. Will you wore out a brand new trunk, packing it up. seen you jump. Your daddy is mad. He's done got peeved. You're gonna change or I'm gonna leave. You're gonna change the way you live and change the things you do. Stop doing all the things that you oughtn't to. Your daddy is mad. He's done got peeved. change or I'm gonna leave. Well, this ain't right, and that is wrong. You just keep nagging all the day long gutter stuff. I don't mean please. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy, make her do what's right, is love her every morning, ball her out at night. Your daddy's mad, he's done got beat. Oh Lord, you're gonna change gonna leave. Well, every time that you get mad, you pack your and go back to You tell it. a woman happy and make her do what's right. Just love her every morning, ball her out at night. Your daddy's a mad, he's done got peace. You're gonna change or am i gonna leave. Well, you're gonna change or am i gonna leave. You're gonna change. regelmatig komen nog cd's uit met uh, Music of Hank Williams. Deze cd heet ook eh, Timeless en eh, is uitgebracht door Lost Highway. En Johnny Cash, Lucinda Williams, Ryan Adams, Hank Williams III, die komt straks ook nog aan bod. Emmylou Harris, Keith Richards, dat zijn allemaal mensen die meegedaan hebben op die cd. Prachtige cd geworden met hoog, ja, hoe, hoe, hoe, zeg je dat, hoogtijnummers van die Hank Williams senior. En deze heren vinden het ook leuk om muziek uit te brengen van die Hank Williams, de Hillbilly Boogieman. Last night at half past ten, that baby left mine wouldn't let me in, so moving on over, move it on over, Moving on over, move it on over, move over little doggy, cause a big dog is moving in. She's changed the lock on that front door, don't fit no more, so get it on over. Move it on over. Shove it on over. Move it on over. Move over, nice dog, cause a mad dog is moving and on the five string band. do go down, so pack it on over. Move it on over. Shake it on over. Move it on over. Move over, skinny dog, cause a fat dog is moving. wie zegt dan dat een eh, cd-speler niet eh, over kan slaan? Nou ja, als je tegen de tafel aanstoot, dan eh, wil hij gerust overslaan hoor, zo'n ding. Helemaal geen probleem, maar die komt nog wel een keer in de herkansing. Nu gaan we naar kijken naar Long Gone Lonesome Blues van Sheryl Crow. praise the Lord. I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows in sight. Praise the Lord. I saw the light. Well, just like a blind man, I wandered alone. Sorrows and fears I claim for my own. Then, like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. Trade is the gate and narrow's the way. Well, now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows in sight. Love. Eh, die al een paar keer hier in Nederland zijn geweest. En dan heb ik het over de Good Brothers. Ze hebben dit eh, live opgenomen hier in Europa. Ze hebben door heel Europa heen getrokken. Hebben daar eh, wat apparatuur mee laten draaien. En de beste opnames hebben zij gebruikt voor deze cd. Gone So Long te maken. De Good Brothers uit Canada. En zij zullen nog vaker terugkomen hoor. Hank Williams Sr. Hij heeft een zoon, Hank, Williams Jr. En ook die heeft weer een zoon. Dus je hebt eigenlijk drie Hank Williams. Je hebt de vader, je hebt de zoon en je hebt dan ook nog een keer de kleinzoon. En die hebben samen een nummer opgenomen. In 1996 onder de naam de Free Hanks. Move it on over. Vaderzoon en kleinzoon, move it on over. Ja, eh, die, die Hank Williams eh, Jr. die heeft eh, zijn vader nog maar heel kort gekend. Maar daar de zoon weer van de derde Henk, ja, die heeft zijn grootvader eigenlijk nooit gekend. En dan is het toch prachtig dat je op zo'n manier met allerlei technieken toch nog een keer een liedje samen kunt zingen met je grootvader. Do you hear that sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see a ride? sweet when leaves begin to die. That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. did you ever see? High Country, zo heet deze cd. Who Will Calm the Storm, Liz Meyer. Prachtige, prachtige nummers staan er op deze cd van onder andere Del McCory, Bob Paisley, Jerry Ken, Dick Stabler. En ook deze Liz Meyer heeft uh, de présence gegeven op deze cd. Uitgebracht op Strictly Country Records. En dit is eigenlijk een eh, country rock formatie. The Pirates of the Mississippi. Maar ze schamen zich ook niet om muziek op te nemen van die Hank Williams. nemen de woorden van de grote man, maar brengen er een eigen draai aan. En sommige mensen die zeggen van nee, ik probeer het zo origineel mogelijk te houden. dame waar we helaas nog maar heel weinig van horen. Hoor. Van Susie Boggers. Ja, af en toe dan doet ze nog wel mee als uh, eh, gastartieste. Maar zelf brengt ze eigenlijk nog maar weinig cd's uit hoor. Somewhere Between, een eh, prachtige cd uit... Eh, uit 1989 alweer. Ja, het, is, het, gaat af en toe heel snel in de wereld. Hè? En dit was My Sweet Love Ain't Around, die Susie Boggers. En ze heeft geprobeerd om het zo puur mogelijk te houden. Dat schrijft ze zelf in dat cd'tje. Charlie McCoy. Harmonica Jones, zo heet deze cd. En u weet het, Charlie McCoy is een virtuoos op de mondharmonica. Ook met I'm So Lonesome I Could Cry. Honky Tonking Go Around. En dat is afkomstig van de cd Will the Circle Be Unbroken? Music from a Circle, zo heet de cd, volledig. En eh, William McEwen, hij heeft deze cd geproduceerd. En eh, dat alle prachtige cd is dat eigenlijk hoor. Het zijn eh, een, een, aantal cd's geworden. De Nitty Gritty Durband, die had op een gegeven moment het idee opgenomen om oude muziek weer eens een keer in een nieuw jasje te gaan steken. Nou ja, 1972, dan is het eigenlijk ook alweer oud hè. Misschien kent u wel Benny Joling van de formatie Normaal. Het zijn eigenlijk ruige rockers, maar hij dacht op een gegeven moment... laat mij ook eens een keer een cd op gaan nemen met alleen maar country music erop. I'll take you to the picture show and be I'll hold your hand. I'll settle in your ball and let you cool me with your plan. I'll listen to you travel and pet you when you cry. But get that man Somehow I can't understand how one and one makes one. I'd like to cuddle near you and listen to you lie. But get that married out, of your gonna be a bachelor till I die. Live your own life, I don't need commands. No force on earth can tie me down. Matrimony, as I understand, is when she takes your money and your life. of church bells, how they scare me when they chime. I've seen those married people just up and say goodbye. But get that marrying out of your head, I'll be a bachelor till I die. Live your own life, I don't need commands. No force enough can tie me down. Matrimony, as I understand, is when she takes your money and your love. There's freedom mighty precious in this land of liberty? I've seen what matrimony's done to better man than me. I don't mind keeping company with the apple of my eye, but get that marrying out, you better be a bachelor till I die. rocker Benny Joling... die eh, ook toch wel eens een keer een eh, cd wilde maken met alleen maar country music. Ik weet het, ik draai soms wel eens twee nummers eh, hetzelfde. Move It On Over, die heb ik daar straks ook uitgedraaid. Maar ik wil u nog een keer die versie laten horen. Maar nu van Travis Tritt samen met George Thorogood. zijn er twee, eh, twee rockers eh, achter elkaar. Hè? Travis Tritt en die eh, Benny Jolink. ja, Travis Tritt zou je dan bijna kunnen zeggen van de Amerikaanse Benny Jolink. Of net andersom de Nederlandse Travis Tritt. Dit is afkomstig van de cd You Win Again. Van Morrison en Linda Gale Lewis. 21 tracks op die cd en de laatste track is Why Don't You Love Me? think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Can you leave me one time? Baby, you will leave again. Stand somewhere with me, baby. Then I know you paid your due. Stand somewhere with me, baby. Then I know you paid your due. you know you stand accused. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. If you leave me one time, baby, you will leave again. Oh. done breaking my heart when you know you done me wrong. Love breaking my heart, you know you done me wrong. Baby, come back home, come back where you belong. Think twice before you go, baby, this will be the end. Think twice before you go, baby, this will be the end. If you leave me one time, baby, you will live again. One more time. Hurt twice before you go. En er staat het eind van Van Morrison en Linda Gale Lewis van de CD You Win Again. Mark Knopfler, u weet het wel, hij is de voorman van de Dire Straits. En hij heeft een eigen band opgericht. Niet meer onder de naam Dire Straits, maar ik denk dat er toch nog wel eh, een aantal mensen van de Dire Straits in die band zitten. Lust on the River, hij doet het hier samen met Lou Harris. Hij heeft het overigens nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ook country liefhebber is hoor. Lost on dark is the night, just like the blind praying for a sign, drifting alone, heart filled with strife, and I'm lost on the river. river once, dear, I thought I knew the way, but that was before old said yesterday. Words that you said cut like. stone.